Femke Woldhuis met het NOS Journaal. PvdA-leider Samson vindt het eigenlijk wel meevallen... hoe het vertrek van twee leden uit de Tweede Kamerfractie bij de kiezer is aangekomen. Dat zei hij vandaag tijdens zijn campagne in Alkmaar. De PvdA-leider vreest niet dat de kwestie een negatieve invloed heeft... op de herindelingsverkiezingen van volgende week... of op de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar. Volgens Samson zijn de mensen meer bezig met onderwerpen als de zorg en de pensioenen. Bondskanselier Merkel heeft in Australië uitgebreid gesproken met president Poetin over de situatie in Oekraïne en de rol die Rusland in de crisis daar speelt. Poetin en Merkel zijn in Australië vanwege de economische G20-top. Leden van de Russische delegatie zeiden vanochtend tegen persbureau Reuters... dat Poetin uit woede over alle kritiek eerder uit Australië zou vertrekken. Een woordvoerder van het Kremlin sprak dat vanmiddag tegen. Premier Rutte noemt het diep, diep triest dat de intocht van Sinterklaas eindigde in de arrestatie van voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. In Gouda werden vanmiddag zo'n 60 mensen opgepakt. Een kinderfeest moeten we niet op zo'n manier verstoren, zei Rutte. Rutte roept op om het Sinterklaasfeest de volgende weken te vieren zonder ongeregeldheden. Artsen uit 150 landen willen de toegang tot chirurgische zorg in arme landen verbeteren. Dat hebben ze besloten op een symposium in Amsterdam. De artsen willen onder meer een programma opzetten voor opleiding en scholing om kennis te delen. Zo'n 2 miljard mensen in arme landen hebben geen toegang tot chirurgische zorg. Er zijn namelijk geen artsen beschikbaar om hen te opereren. Het weer dan. In het zuidwesten klaart het op. Vannacht is het overal droog. Daar kan een mistbank ontstaan en het wordt zo'n 8 graden.